voor spoedige start. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Snelwegen vanwege zware sneeuwval. Ook richting het bij Nederlanders populaire wintersportgebied Val Thorens is er geen doorkomen meer aan. Sneeuwval en gladheid veroorzaken de hele dag al veel verkeersproblemen in wintersportgebieden in Europa. Vooral in Frankrijk, België en Luxemburg. De inwoner van Swifterband die vandaag om het leven is gekomen door vuurwerk, was een man van 39. Veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren, onder wie zijn twee kinderen. Zij zijn onderzocht door ambulancepersoneel, maar bleken fysiek in orde. Er vallen niet vaak doden in Nederland door vuurwerk. Rond de afgelopen vier jaarwisselingen vielen er in totaal twee doden. De voormalige leider van Catalonië, Puigdemont, wil dat de Spaanse autoriteiten met hem gaan onderhandelen over wat hij zijn legitieme regering noemt. Dat heeft Puigdemont op sociale media gezegd. Hij vindt dat Spanje de uitslag van de verkiezingen van 21 december moet erkennen en moet gaan praten met zijn regering. Partijen die voor een onafhankelijk Catalonië zijn kregen na de laatste verkiezingen de meeste zetels in het parlement. En plofklas is het woord van het jaar 2017. Dat is bekendgemaakt tijdens de Avond van Taal op NPO 2. Het genootschap Onze Taal is toch wel enigszins verbaasd over de winnaar. En dan ook vooral over het ongekend hoge percentage stemmen, 66. Onze Taal wijst er wel op dat ze veel onderwijsmensen in de achterban hebben. Voor hen zijn de overvolle klassen een doorn in het oog. Het weer vannacht gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. De zuidwestenwind neemt toe, maar het blijft heel zacht, minimaal 7 graden. Ook morgenochtend nog regen, smiddags wordt het droger en breekt in het westen en noordwesten de zon door. Het wordt dan maximaal 13 graden. Tijdens de jaarwisseling trekken wat buien over het land, neemt de wind weer toe en is het een graad of 7.